Er zijn al tijden te weinig bedden in het asielzoekerscentrum. Mensen moeten dan op stoelen slapen, maar ook daar zijn er nu dus te weinig van. In elke tent is plek voor vier mensen, dus er zijn nu 200 extra slaapplekken. De demonstratie die een groep boeren vrijdag hield voor het huis van minister Van der Wal... vindt het kabinet niet acceptabel. In de Tweede Kamer noemde staatssecretaris Van der Burg het protest met trekkers intimiderend. Maar daarmee was het niet meteen strafbaar, zei hij op kritische vragen uit de Kamer. Straks de vierde en voorlopig laatste wedstrijd van Oranje in de Nations League. In de Kuip in Rotterdam voetballen ze tegen Wales. Bondscoach Louis van Gaal zat eh, een nieuw groepje spelers in de basis. Bij het verslaggever Tom Egberts. Matthijs de Licht die zal ook aanvoerder zijn. Hij maakt zijn rentree. Jasper Sillissen was geblesseerd, maakt ook zijn rentree in het doel. En hij onderbrak er zijn huwelijksreis voor Vincent Jansen. Hij staat eh, in de spits vanavond. En dat is voor hem bijna vijf jaar geleden. De wedstrijd begint over drie kwartier. Boyband BTS dropte nogal een bom vandaag op hun fans. In hun jaarlijkse Wat leuk, we bestaan weer een jaar langer video... maakten ze huilend bekend dat ze voorlopig solo verder gaan. De Amerikaanse fan van het eerste uur, Tara, maakte vlak daarna een YouTube-video. BTS has been the only constant in my life for nine and a half years now and I trust them more than anyone in the whole world. And if they say that they're gonna come back and they're gonna come back stronger, then I believe them. And more than that, if they're happy, That is all that fucking matters to me. Deze maand bracht BTS nog het album Proof uit. Dus voor veel fans kwam het nieuws als een grote schok. Dan nog het weer. Morgen opnieuw een zonnige dag. Alleen langs de kust wat meer wolken. Overal droog en warmer dan vandaag. In Limburg zelfs 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Handjevol korte files nog in onze regio. Met name langzaam rijdend verkeer op de A2. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Door een ongeluk er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop bij de Leidse Rijntunnel richting eh, vanuit Amsterdam naar Utrecht. 6 minuten vertraging door 3 kilometer file.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 En dat was uh, Toets Tielemans. Zoals u. uh, gewend bent van mij dat ik altijd het uur begin met uh, Toets Tielemans. Dit waren dan ook eh, twee nummers van Toets Tielemans. Maar wist u bijvoorbeeld dat de in Brussel eh, geboren muzici op zijn derde levensjaar begon met accordeon en later mondharmonica en gitaar ging spelen. Ook een leuk weetje is wel dat hij in 1952 emigreerde naar de Verenigde Staten. Waar hij in een band van Charlie Parker en het quintet van George Sterling speelde. En in in 1991 leverde hij een niet onaanzienlijke bijdrage... aan het eerste album van de Nederlandse zangeres Laura Fici. En van Laura Fici zometeen eh, nog meer. En zo zijn er nog eigenlijk veel meer weetjes en leuke dingen van Toets Tielemans... die een hele grote bijdrage heeft geleverd natuurlijk aan de, aan de jazzwereld. En wie dat ook heeft gedaan is eh, Oscar Peterson. En ik, eh, ik heb het nummer klaarstaan, Sunday. Deze in Canada geboren muzici heeft meer dan 200 eh, opnames gemaakt en won uh, zeven Grammys. Dus het is ook niet eh, meer dan gebruikelijk als je een jazzprogramma presenteert... dat Oscar Pieters vaak voorkomt. Daarom te ter ere van Oscar Peterson het volgende nummer, Love for Sale. of eh, Frank Sinatra met het nummer All of Me. En van deze Canadese eh, jazzpianist steken we de oceaan over. En dan gaan we naar, de, eh, naar een Italiaanse jazzpianist. En zijn naam is Enrico Piranansi. En ik heb iets uitgekozen van het album Something Tomorrow... met het gelijknamige nummer. uit spreken. Een lastige naam. Italiaanse eh, pianist. Echt een fantastische pianist. Ik, eh, ik, heb hem onlangs gevonden. Ik vind het uh, hele lekkere muziek. Als het zo... ja, die riedeltjes op de piano. Dat is heerlijk. En we gaan nu weer van Italië terug naar Canada. Naar een fantastische zangeres. Het is de vrouw van Elf, Elvis Costello. En het is Diana Krall. Diana Kroll is een zeer succesvolle jazzzangeres. Zij is geboren in 1964. En ze heeft onwijs oh, veel albums uitgebracht. En ze staat ook vrij hoog eigenlijk in de internationale eh, billboards met haar uh, eh, Jazz eh, albums. Dus het is wel grappig om te zien. Zoals gezegd, Diana Kroll van het album This Dream of You... met het nummer Almost Like Being in Love. What a rare bell that is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal I would swear ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere skies are blue and the dreams that you did dream really do come true someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind Drops away above the chimney met het nummer Over the Rainbow. Laura Avicii natuurlijk onze eigen Nederlandse jazzmuzikant. Dochter van de, eh, eh, van de directeur van Philips. Haar carrière begonnen met een popband uh, Centerfold. En later haar solo carrière als jazzzanger is begonnen. Onder andere met de hulp van Toets Tielemans zoals al eerder gezegd. we blijven bij de zangeressen. De volgende nummer wat ik klaar heb staan is Amelia Claire Berlow. Zij komt ook uit, uit Canada. Zij is nog een vrij jonge zangeres. En zij maakte vind ik een hele bijzondere eh, eh, jazz. En ik heb iets klaarstaan van het album The Beat Goes On. En het nummer heet Don't Think Twice, It's Alright. stem heeft deze vrouw. We blijven nog een beetje in de, in de vrouwelijke hedendaagse jazzmuzici. En ik heb eh, bij de selectie voor dit programma en ook nog een, eh, een eh, hele fijne jazzmuzikant in gevonden. Een jonge vrouw uit, uit Noord-Amerika, Judith Owen. En ik heb iets uitgezocht, het heet Blossoms Blues. Het is van het gelijknamige album. she was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she, she wants to do a man some good. She's an evil, evil woman, but she just wants to do a man some good. She's a genie, a la la Bridget, uh, she ain't no branches, baby. Why'd you shake a tree? If you don't look like a peaches, baby, why'd you shake a tree? Get out of her heart, yeah, baby. Let her peaches be. happy, some cause she's snappy, some call her honey, some think she's funny. And Ray Brown, he told her she was built for speed. Just put it all together, it's everything a good man needs. Oh, just um, put it all together, baby, it's, it's everything a good man needs. Judith eh, Owen met de Blossom Blues. En uh, eh, niet zoals ik vertelde uit Noord-Amerika, maar uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk. Mijn excuus voor dit misverstand. stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things you do astound me. Mostly whenever you're and do things like someone in love. Each time I look at you, I'm a limp as a glove. And feeling like someone in love. Someone in Love. Ehm, eh, we hebben nu genoeg vrouwen gehoord eh, als eh, jazzzangers. Ik heb nu een, een, een Ben Sidon klaarstaan. Dat is een Noord-Amerikaanse keyboard die ook in de rock zijn na naam waar heeft gemaakt. Maar zeker ook in de jazz. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur jazz bij eh, ZFM. Elke zondagochtend van 10 eh, tot 12. Mijn naam is Marco. Ik vind het fijn dat u luistert. Eh, zometeen in het tweede uur veel uh, big band muziek. Big band muziek van onder andere de WDR Big Band uit Keulen. En ook big band muziek met de Nederlandse zangeres V. Klaassen. V. Klaassen die onlangs nog heeft opgetreden hier in ons eigen theater in de Krocht in Zandvoort. Ehm, Zoals gezegd, het tweede uur jazz. Zometeen na het nieuws en de reclame. Ehm, en we gaan er knallend uit op, eh, op wens van een, eh, van een luisteraar. Ik heb eh, iets speciaals uitgezocht. Het is een tenorsaxofonist.